9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Volgende maand zijn in Zweden vredesbesprekingen over Jemen. Daar woedt al meer dan drie jaar een burgeroorlog. De Amerikaanse minister van Defensie Mattis heeft gezegd... dat zowel een delegatie van de Houthi-rebellen... als van de regering van Jemen naar Zweden komt. De Verenigde Naties zullen de leiding hebben over de besprekingen. De aankondiging over vredesbesprekingen kan... doordat de rebellen hebben aangekondigd dat ze, zouden aanvallen, dat ze de aanvallen op de regering van Jemen... en bondgenoten in de omringende landen staken. Vanochtend maakte Save the Children bekend dat er sinds het uitbreken van de oorlog 85.000 kinderen onder de vijf jaar zijn gestorven van de honger. Het Openbaar Ministerie eist ruim 865.000 euro terug van zes pluimveehouders. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan mestfraude. Voor honderden tot duizenden kippen betaalden ze geen rechten. Het OM eist ook werkstraffen, voorwaardelijke celstraffen en boetes. De mestproductie van de kippenboeren in Brabant en Limburg was veel te hoog... want boeren moeten rechten kopen of leasen... om een bepaald aantal dieren te mogen houden en de bijbehorende mest te produceren. Het boek Zolang er leven is van Hendrik Groen is de winnaar van de NS Publieksprijs 2018. Het is de tweede keer dat een boek van Hendrik Groen de NS Publieksprijs wint. In 2016 kreeg hij de prijs al met pogingen iets van het leven te maken. De NS Publieksprijs is de grootste publieksprijs voor Nederlandse boeken. De winnende auteur krijgt 7500 euro, een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman en een jaar lang gratis eerste klas reizen. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog, de temperatuur daalt... en in het binnenland kan die op veel plaatsen rond het vriespunt eh, worden. Aan de kust blijft het boven nul. Morgen is het ook meest droog en dan varieert de temperatuur van 3 graden in het noorden...